Dit is John Sohoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de ring Amsterdam, de A10 West richting Den Haag. Daar staat dus Oostdorp en het Nieuwe Meer 3 kilometer. Dat komt door een gekantelde vrachtwagen. Bij het Nieuwe Meer is de verbindingsweg met de A10 Zuid dicht.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 Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Alle Nederlandse ziekenhuizen moeten hun noodstroomvoorziening tegen het licht houden, adviseren TNO en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Aanleiding voor het advies is de stroomstoring bij het Laurentius ziekenhuis in Roermond. Toen eind vorige maand de elektriciteit in de omgeving uitviel... had een noodaggregaat de stroomvoorziening in het ziekenhuis moeten overnemen. Maar dat gebeurde niet. De oorzaak was een verborgen gebrek in de accu van de noodvoorziening. En dat zou overal kunnen gebeuren, zeggen TNO en de ziekenhuizen. In Oost-Oekraïne is een konvooi van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking beschoten. Dat gebeurde gisteren bij het stadje Marinka in het gebied dat onder controle staat van de Oekraïense regering, zegt de OVSE. Het konvooi was met twee wagens op weg naar Donetsk toen ze van 80 meter afstand werden beschoten vanuit een vrachtwagen. Ze misten het konvooi op 2 meter, zegt de OVSE. Het konvooi vertrok direct. De beschieting was buiten het gebied waar Nederlanders bezig zijn met het bergen van het ramptoestel MH17. Vandaag is het bergingsteam weer aan het werk gegaan voor de vijfde dag op rij. De werkloosheid is vorige maand iets gedaald, meldt het CBS. Er waren duizend werklozen minder. Het is de zesde maand op rij dat de werkloosheid daalt. De daling gaat wel minder hard. Volgens het CBS komt dat door drukte op de arbeidsmarkt. Meer mensen bieden zich aan als werkzoekenden. Op dit moment zitten 627.000 mensen zonder werk. Dat is 8% van de beroepsbevolking. Het consumentenvertrouwen is opnieuw gedaald. Mensen zijn vooral pessimistisch over de economie en de werkgelegenheid. Ze gaven in september minder uit aan kleding en schoenen. Ook werd er minder gas en benzine verkocht. Het weer droog en af en toe zon. Het wordt een graad of 9. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.